Ze gaan de komende weken samen met D66 en het CDA plannen op papier zetten. Op basis daarvan kan dan later een kabinet worden gevormd, zegt verslaggever Arjan Noorlander. Dat betekent dus ook dat na vandaag de taak van de verkenner Wouter Koolmees erop zit. Hij kan weer treinen laten rijden, hij gaat terug naar de NS. En ik denk dat wij de komende weken kijken naar formerende en onderhandelende partijen... die, eh, zo is in ieder geval nu afgesproken, voor 9 december uiteindelijk met een finaal eindverslag gaan komen. Dat is dan niet het einde van de formatie. Dat is dan het begin van het zoeken naar een meerderheid. Een nieuwe coalitie heeft zeker 76 zetels nodig voor zo'n meerderheid. Duitsland gaat in geval van nood mannen aanwijzen die in dienst moeten. Dat heeft de regering besloten. Die vindt dat er meer moet gebeuren om het land veilig te houden. Alle mannen van 18 krijgen nu een brief met een oproep om in het leger te komen. De Duitse regering hoopt dat genoeg mannen zich dan vrijwillig melden. En anders worden er dus mensen aangewezen. En de nieuwe duurzaamheidsregels van de Europese Unie worden minder streng. Over twee jaar gaat er een nieuwe wet in, bedoeld om kinderarbeid en milieuvervuiling aan te pakken. Het was de bedoeling dat de regels gelden voor bedrijven met meer dan duizend medewerkers. Maar het Europees Parlement wil dat de regels alleen gelden voor bedrijven die nog groter zijn. Verschillende landen wilden dat graag, zegt correspondent Arlie Stemerding. De druk van grote landen, Duitsland voorop, was heel groot. Ze denken dat bedrijven in Europa de concurrentiestrijd met China en de VS alleen kunnen winnen als de EU op grote schaal regels schrapt. Het is het zoveelste voorbeeld waarbij duurzaamheidsdoelen het onderspit delven. De regels waren opgesteld na het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh een paar jaar geleden... waarbij 1100 mensen omkwamen. Het weer. In het zuiden regent het, maar het is niet koud. Gaat op 14. In Limburg nog iets warmer. Vanavond en vannacht komt er meer regen. En morgen echt een natte dag bij maximaal 11 tot 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is in volle gang. Veel files leveren zo'n 10 minuten vertraging op... zoals de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn... en de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen. Maar bijvoorbeeld op de N9 van Den Helder naar Alkmaar... daar sta je bijna een half uur vast. Dat is tussen Julianadorp en het Zand... Verder heb je ook 10 minuten tijdverlies op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn tussen de afritten Albenes en Nieuwveen. En op de N248 van Wieringerwerf naar Schagen sta je in de file voor de aansluiting met de N9.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 Het UWV noemt het een zorgwekkende trend. Een voormalige student tandheelkunde moet een jaar de cel in... voor het stalken en bedreigen van zeker 12 medewerkers van de Universiteit Groningen. De vrouw van 30 deed dat uit kwaadheid nadat ze was weggestuurd van de opleiding. De voormalige Britse prins Andrew heeft langer contact gehad met Jeffrey Epstein dan hij aanvankelijk had verklaard. Dat concluderen Britse media op basis van de nieuwste e-mails van Epstein. Het weer, vanavond op meer plekken regen, vooral in de noordelijke helft.